Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na ruim twee jaar mogen Iraniërs weer WhatsApp gebruiken. De app werd in 2022 in Iran verboden om demonstraties de kop in te drukken. Die waren ontstaan na de dood van Massa Amini... een vrouw die zou zijn mishandeld door de Iraanse zedenpolitie... omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. De regering van de nieuwe president Pezeskian, die bekend staat als relatief gematigd, trekt het WhatsApp-verbod nu weer in. Mogelijk volgen er meer versoepelingen voor sociale media. Pezeskian zei eerder al dat de zedenpolitie vrouwen op straat minder moet lastigvallen. In Diemen bij Amsterdam is op kerstavond iemand op straat neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onbekend. Meerdere verdachten zijn gevlucht richting het station van Diemen. De politie is naar hen op zoek en vraagt ook getuigen om zich te melden. Zanger André Hazes zegt dat hij wordt gedagvaard door zijn moeder. Ze zou hem dat gisteren hebben laten weten. Hij spreekt op Instagram sarcastisch van een kerstcadeau. Waarover de dagvaarding gaat, zegt Hazes er niet bij. Hij ligt al langere tijd met zijn moeder Rachel overhoop... onder meer over het gebruik van zijn naam... die gelijk is als die van zijn in 2004 overleden vader. Rachel vindt dat haar zoon zichzelf André Hazes junior moet noemen... om verwarring te voorkomen. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM heeft ruim 11,5 miljoen euro opgebracht... voor kinderen met stofwisselingsziekte. Het is de hoogste opbrengst in 10 jaar. Om middernacht begon op NPO Radio 2 traditiegetrouwde Top 2000. Die marathonuitzending wordt vlak voor de jaarwisseling afgesloten met Bohemian Rhapsody van Queen... die opnieuw op 1 staat. Het weer. Het is overwegend droog met kans op mist. De temperatuur loopt geleidelijk op. De kerstdagen verlopen grijs en zacht met maxima van 9 tot 11 graden en weinig wind. Alleen tweede kerstdag kan smiddags de zon even doorbreken.